Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van El Salvador heeft 10.000 militairen en agenten ingezet om een stad af te sluiten en te zoeken naar criminelen. Het gaat om de stad Soyapango met bijna 300.000 inwoners, een van de grootste van het Midden-Amerikaanse land. De troepen controleren op de toegangswegen iedereen die de stad in of uit wil. In Soyapango zelf wordt gezocht naar bendeleden. De regering van El Salvador kondigde eind maart de noodtoestand af... nadat bij bendegeweld in drie dagen 62 mensen waren vermoord. Sinds Sindsdien zijn meer dan 58.000 mensen opgepakt. Critici zeggen dat daarbij de mensenrechten worden geschonden. Estland gaat zes raketsystemen kopen van de Verenigde Staten. De regering in Tallinn trekt daar 200 miljoen dollar voor uit. Nooit eerder deed Estland zo'n grote defensieaankoop. Het gaat om zes HIMARS raketsystemen en daarnaast munitie, trainingen, onderhoud en communicatiemiddelen. Estland wil niet zeggen hoeveel raketten er worden aangeschaft... maar wel dat die doelen tot op 300 kilometer afstand kunnen raken. De eerste systemen worden in 2024 geleverd. Ook Oekraïne gebruikt HIMARS. Die blijken van groot belang voor de verdediging... omdat ze doelen ver, ver achter de frontlinie kunnen raken. Het ouderlijk huis van de Iraanse klimster die zonder hoofddoek meedeed aan een internationale sportwedstrijd is opzettelijk verwoest, meldt de BBC. Op beelden is te zien dat het huis in puin ligt en dat er sportmedailles op de grond liggen. De klimster verscheen in oktober zonder hoofddoek op een toernooi in Zuid-Korea. Dat werd gezien als steunbetuiging aan de demonstranten in Iran. Anti-regeringsactivisten zeggen dat de Iraanse autoriteiten als vergelding het huis hebben vernietigd. Maar volgens een Iraans persbureau dat geleerd is aan de regering is het huis al eerder gesloopt... omdat de familie geen geldige bouwvergunning had. Het weer. Het blijft droog.